uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Nederland heeft de VN-veiligheidsraad een brief gestuurd over de vorderingen in het onderzoek naar de vliegramp in Oost-Oekraïne. Dat zegt persbureau AP. E de Nederlandse ambassadeur bij de VN schrijft in de brief dat de focus van het onderzoek nog steeds ligt bij het bergen van menselijke resten. De brief volgt op het aannemen van een resolutie op 21 juli. Daarin veroordeelt de Veiligheidsraad het neerhalen van vlucht MH17. De afgelopen dag hebben onderzoekers opnieuw gezocht naar resten en persoonlijke eigendommen eigendommen, maar door de slechte veiligheidssituatie hebben ze minder kunnen doen dan gepland. In de Armeense enclave Nagorno-Karabakh zijn de afgelopen week zeker 16 militairen omgekomen bij gevechten. De spanning in het Armeense gebied dat midden in Azerbeidzjan ligt is sterk opgelopen. De oorzaak is onduidelijk. Volgens de Armeense regering gaan de presidenten van Armenië en Azerbeidzjan allebei aan het eind van de week naar Sochi voor afzonderlijke gesprekken met president Poetin. Die wil werken aan nieuw vertrouwen om een grote confrontatie te voorkomen. Om nagorno karabach werd zo'n 20 jaar geleden zwaar gevochten. Er vielen 30.000 doden. Sindsdien staat het onder controle van lokale Armeense strijders en Armeense militairen. Het gebied heeft veel olie- en gasvoorraden. Duitsland schrapt definitief een wapenovereenkomst van zo'n 100 miljoen euro met Rusland. De opdracht was al opgeschort nadat Rusland de Krim had geannexeerd. Het Duitse concern Rheinmetall zou een trainingscentrum in het Russische Molino ontwikkelen... waar jaarlijks 30.000 militaire trainingen zouden krijgen in moderne oorlogsvoering. Met deze sanctie gaat Duitsland een stap verder dan de strafmaatregelen van de EU. De Europese lidstaten spraken vorige week af dat lopende opdrachten niet onder de sancties vallen. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen.